Morat Rouakiri met het NOS-journaal. De voormalige Duitse bondskanselier Merkel heeft de Russische inval in Oekraïne een barbaarse oorlog genoemd. Ze zei dat in haar eerste publieke toespraak in zes maanden tijd. Ze sprak van een schending van het internationaal recht en een diepe breuk met de naoorlogse Europese geschiedenis. Verder zei ze dat ze voorzichtig is met commentaar geven, want ze is nu niet meer in functie. Volgens haar zijn de gevolgen van de oorlog verstrekkend voor Oekraïne, maar ook voor de rest van het continent. Nederland blijft wapens leveren aan Oekraïne zolang dat nodig is. Dat heeft minister Ollongren van Defensie gezegd in Nieuwsuur. Ze vindt dat we Oekraïne niet in de steek kunnen laten. Twee weken geleden zei premier Rutte in een persconferentie... dat Nederland voorlopig geen zware wapens meer aan Oekraïne zou leveren. Ollongren wilde in Nieuwsuur niks zeggen over het type wapens dat geleverd zou kunnen worden. Topvrouw Sheryl Sandberg van Facebook heeft aangekondigd dat ze terugtreedt. Ze meldde dit op Facebook zelf. De 52-jarige Sand Burke was jarenlang een belangrijke drijvende kracht van het technologiebedrijf. Ze stond bekend als de nummer 2 bij Facebook, na oprichter Mark Zuckerberg. Ze werd gezien als het zakelijke brein achter de onderneming... en ze was naast Zuckerberg het belangrijkste gezicht van Facebook. Acteur Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard moeten schadevergoedingen aan elkaar betalen. Maar Heard betaalt veel meer dan Depp. 15 miljoen dollar tegenover 2 miljoen. Al valt de schadevergoeding voor Hurt in de praktijk iets lager uit... omdat voor een deel van de straf een maximum geldt in de staat Virginia. Daar diende de zaak waarin de twee elkaar beschuldigen van smaad. Volgens Depp had Hurt hem na hun scheiding vals beschuldigd van huiselijk geweld. Hurt zegt dat hij daarna een haatcampagne tegen haar begon. En dan het weer. Het is met 6 graden koud vannacht en ook kan er wat mist ontstaan.